Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-leider Bos wil dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden gehouden, het liefst nog voor de zomer. Dat zei hij na afloop van zijn bezoek aan koningin Beatrix. Volgens Bos zou het ongeloofwaardig zijn om nog een poging te doen het kabinet te lijmen. Na de verkiezingen sluit Bos samenwerking met de PVV van Wilders uit. Hij vindt dat het premier Balkenende als beoogd CDA-leider zou sieren als hij hetzelfde zou doen. Koningin Beatrix ontvangt vandaag en morgen behalve de missionair vicepremier Rauwvoet nog alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Woningcorporaties willen dat vijf gemeentes in West-Brabant de komende 15 jaar alleen nog seniorenwoningen bouwen. Ze vinden dat de gemeentes niet genoeg inspelen op de vergrijzing en de verwachte bevolkingskrimp. Volgens de corporaties zijn de huidige bouwplannen veel te ambitieus. Zo zijn er in zowel Bergen op Zoom, Steenbergen als Tolen plannen voor grote woonwijken aan het water. Maar omdat West-Brabant een van de regio's is waar de bevolking gaat krimpen... moeten die ambities volgens de corporaties worden bijgesteld. Nieuwe starterswoningen zijn niet nodig, zeggen ze, maar seniorenwoningen des te meer. Mensen die hun waardevolle spullen belenen bij een pandjeshuis krijgen een betere bescherming. De rente die ze moeten betalen kan nu nog oplopen tot 20 Dat wordt voor alle pandjeshuizen maximaal 4,5 De Consumentenautoriteit gaat voortaan toezicht houden. Nederland telt ruim 60 pandjeshuizen waar mensen geld kunnen lenen in ruil voor een onderpand. In Waalwijk heeft een man van 40 zelfmoord gepleegd vlak voordat hij werd gearresteerd. De man werd ervan verdacht dat hij begin deze maand een fietsende vrouw in Sprangkapelle had beschoten. Ze raakte daardoor ernstig gewond. Toen de agenten de verdachte wilden aanhouden, vonden ze hem dood in zijn huis.